Goedemiddag met de gezondheidszorg. Beetje klein, beetje klein. Ik heb nu hulp nodig. Ja, ja, ja, oké. ja. Eh, we hebben wel een plekje eh, over twee jaar. Twee, twee jaar? Wat de ja, fuck? Ja, ja, ja. Ik stop je even op de wachtlijst. Nee, nee, ik wil niet wachten. Ik wil... Nee, nee, nee, Ja, ik zet je even in de wacht. Weet nog toen ik piekte en weg waren mijn vrienden. Voel me net een trampoline, voel me machteloos en ziedend. Ik ben niet te koop, mama, maar je mag wel bieden. Ik sta op van Minecraft, ik ben een creeper. In mijn eentje Calimero en zij zij, zij met tienen. No cap als een sombrero, desmens koppen nu de tyfus. Voel me net die zepa of Shira van Madagaskar. Ik ben aan het huilen, want mijn streams die zijn niet tastbaar. Ik ben aan het cappen en liegen doen mijn glashard. Ik heb geen familie, sorry, ben een bastaard. Ik heb veel verhalen, ik zit vol met vragen een ziekte, het is een hele specifieke. Ben altijd in paniek en ze hebben geen therapieën. Blijf de hele dag tweeten, blijf de hele dag typen. Voel me net als Justin Bieber, ik wil gewoon genieten. Ik, ik, ik heb een ziekte, het is een hele specifieke. Ik wil gewoon genieten, vind die roze brillen mythe. Alsjeblieft en bieten, ik zeg alsjeblieft dan bieten. Alsjeblieft en bieten, ik zeg alsjeblieft en bieten. Yes! Fuck me dood. Is die scherm nog oké? Ja, maar hij is goed, hij is cool. ストーン茶ワールドワイド